Plasterk ziet geen reden om in te grijpen. De burgemeester heeft de wet niet overtreden, al was er ook geen sprake van een bevoegdheid voor de wijze waarop hij heeft geopereerd, zo schrijft hij. Werkzaamheden aan het spoor vinden vanaf volgend jaar vaker overdag plaats en dat gaat reizigers merken. Staatssecretaris Dijksma schrijft aan de Tweede Kamer dat het nodig is omdat het onderhoud aan het spoor toeneemt. Een groot deel van het onderhoud gebeurt nu nog s'nachts. Vanaf volgend jaar zijn er meer uren nodig om al het werk uit te kunnen voeren.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 En dan het weer verspreid over het land. Komen buien voor, soms met onweer. Later vanavond en vannacht neemt de buigheid af. Maar helemaal droog wordt het niet. Morgen wisselend bewolkt. De meeste buien in het zuiden en oosten. Op sommige plaatsen valt veel regen.